Op het station van Bokstel zou de student een mes op de keel zijn gezet. De dader dreigde de militair in opleiding te vermoorden als hij hem nog een keer zou tegenkomen. Hoofdredacteur Paradijs heeft de nieuwe Telegraaf op formaat gepresenteerd. De compactere krant komt morgen voor het eerst uit. Het lettertype is hetzelfde, net als de grootte van de koppen. De Telegraaf is de laatste landelijke krant die de overstap maakt naar formaat. Parool was in 2004 de eerste krant die overging op het kleinere formaat. Het ziet er niet naar uit dat de Nederlandse onderzoekers op korte termijn terug kunnen naar de rampplek van vlucht MH17. De kans daarop wordt steeds kleiner. Het is nog steeds te onveilig in het Oekraïense gebied, schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Ook de invallende winter bemoeilijkt de terugkeer. Op de plek waar het toestel van Malaysia Airlines neerstortte liggen nog steeds persoonlijke bezittingen. De vertaalde boeken van de Franse schrijver Patrick Modiano zijn in Nederland allemaal uitverkocht. Een uur nadat bekend was gemaakt dat Modiano de Nobelprijs voor literatuur krijgt, waren de boeken al niet meer verkrijgbaar. Gemiddeld worden in Nederland per jaar ongeveer 4000 boeken van de Franse schrijver verkocht. De uitgever gaat de twee bekendste werken van Modiano bijdrukken en die moeten volgende week in de winkels liggen. Het weer op de meeste plaatsen is het droog. Vooral aan zee waait het stevig. Vannacht neemt de wind af en kunnen een paar buien vallen. Morgen overdag geregeld zon en het wordt dan een graad of 17. Dit was het. van Zandvoort, op 106.9 FM. This is the end.